Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Het tv-programma Onverzocht heeft beelden getoond van de aanslag op de rechtbanken in Amsterdam in september. Nog altijd is niet duidelijk wie er achter die nachtelijke aanslag zat. Op de beelden is te zien hoe een man heen en weer loopt en een professionele raket afvuurt op het gebouw. Volgens de politie gaat het om een anti-tankwapen dat in het leger wordt gebruikt en is het een wonder dat de beveiligers in de rechtbank ongedeerd zijn gebleven. De politie is op zoek naar twee verdachten die in de buurt van de rechtbank zijn gezien en roept getuigen op om zich te melden. Een Amerikaanse militair die afgelopen weekend met explosieven werd opgepakt op een luchthaven in Texas, zegt dat hij had vergeten ze uit zijn tas te halen. De man is mijn opruimer van een elite-eenheid in het leger en werd op oudejaarsavond aangehouden. Tegen de FBI heeft hij nu verklaard dat hij de tas niet had gebruikt sinds hij in april terugkwam uit Afghanistan. Volgens hem is het gebruikelijk om daar met twee pakketjes explosieven te lopen. De FBI twijfelt aan zijn verhaal, omdat de man een week eerder ook al op een vliegveld was betrapt. Toen had hij een rookgranaat in zijn tas. De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten over een Amerikaans vliegdekschip loopt op. Iran wil niet dat het schip terugkeert naar zijn basis in de Perzische Golf, maar de Amerikanen trekken zich daar niets van aan. Iran dreigt ook de straat van Hormuz te sluiten, een belangrijke route voor olietankers. Volgens de VS is de afsluiting in strijd met internationaal recht. Door de oplopende spanning tussen Iran en de VS is de olieprijs flink gestegen. De Nederlandse ambassadeur is vandaag teruggekeerd naar Teheran. Hij werd op 1 december voor overleg teruggeroepen uit protest tegen de bestorming van de Britse ambassade in Iran. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op stevige buien met zware windstoten. Overdag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af.